In de eredivisie heeft Feyenoord een nieuwe klap opgelopen. De Rotterdammers verloren thuis tegen de Graafschap met 1-0 door een doelpunt twee minuten voor tijd. Na afloop werden de Feyenoordspelers spelers uitgefloten door het thuispubliek. Feyenoord zakt door de nederlaag naar de 14e plaats. Dat is één plaats onder Heracles dat met 0-0 gelijk speelde tegen AZ. In Nijmegen werd het 2-2 bij NEC tegen NAC en Willem II behaalde zijn eerste overwinning van het seizoen. Vitesse werd met 1-0 verslagen. De Tilburgers staan wel nog altijd laatste, drie punten achter VVV.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 De 25-jarige vrouw werd op eerste kerstdag doodgevonden langs de kant van een weg nadat ze een week vermist was geweest. Over een motief voor de moord heeft de Britse justitie niets bekendgemaakt. Het ziekenhuis in Amersfoort dat gisteravond en vannacht is ontruimd blijft waarschijnlijk nog een paar dagen dicht. Het Meander Medisch Centrum wil er eerst zeker van zijn dat de stroom op de locatie Lichtenberg weer helemaal werkt. Het ziekenhuis heeft problemen met de elektriciteit sinds vrijdag toen er brand was in een transformatorhuisje. Na een nieuwe kortsluiting werd gisteravond besloten om het gebouw te ontruimen. Alle 172 patiënten werden geëvacueerd. Bij een botsing op de A58 in Brabant is een vrouw om het leven gekomen. Haar auto werd bij Sint-Willebrod van achteren aangereden door een andere wagen en sloeg over de kop. De bestuurster, een vrouw van 74 uit Roosendaal, overleed in het ziekenhuis. De andere automobilist die gewond raakte is opgepakt vanwege roekeloos rijden. Verder raakten twee inzittenden van een derde auto gewond. Hun wagen